Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De CDA-fractie steunt het besluit van minister Leers om de Angolese asielzoeker Mauro geen verblijfsvergunning te geven. Gisteren had CDA-woordvoerder Knops al gezegd dat hij achter Leers staat. De fractie heeft daar nu nog eens over gepraat en volgens Knop steunen alle leden hem. Knop zei wel dat Mauro alsnog een studievisum kan aanvragen, waardoor hij mogelijk langer kan blijven. Knops benadrukt dat dergelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld. De Tweede Kamer stemt vanavond over de kwestie. De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal gegroeid met 2,5%. Consumenten gaven meer geld uit en bedrijven schroefden hun investeringen op. Het is de sterkste groei van de Amerikaanse economie in een jaar tijd. De cijfers lijken erop te wijzen dat het gevaar van een recessie in de VS is afgewend. Maar de werkloosheid blijft onveranderd hoog. Daarvoor is de economische groei niet sterk genoeg. Burgemeester Van der Laan wil dat de Occupy-betogers in Amsterdam verhuizen van het Beursplein naar de Zuidas. Hij praat daar morgen over met de kamperende demonstranten die betogen tegen de kwalijke kranten van het kapitalisme. Van der Laan noemt de Zuidas, waar veel financiële instellingen zitten, een interessante locatie. De Occupy-betogers willen een tweede kamp inrichten op het Museumplein, maar daarover valt met de burgemeester niet te praten. De jonge pelikaan die in augustus uit Artis ontsnapte is dood. Hij is in Duitsland tegen een windmolen gevlogen. Nadat de pelikaan was gevonden is hij voor onderzoek naar een dierentuin in Frankfurt gebracht. Uit het chip bleek dat hij inderdaad de pelikaan uit Artis was. De Amsterdamse dierentuin is bedroefd. Er was tot nu toe goede hoop dat de vogel veilig zou terugkeren. Hij zat tot voor kort bij de Kagerplassen bij Sassenheim. De pelikaan bleek zich prima te kunnen redden waardoor hij moeilijk te vangen was. Het weer. Vanmiddag steeds meer zon. Het is 13 tot 16 graden. Morgen in het noordwesten dikke wolkenvelden. Elders sluierwolken met zon. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Twee files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Allereerst tussen Gooimeer en Blaricum 5 kilometer. En 4 kilometer tussen Eembrugge en Knopend Hoevelaken. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevaar en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. Twee files op de A10 Ring Amsterdam. De Nieuwe Meer richting Koenplein voor Knopend Koenplein 3 kilometer. En ook 3 kilometer tussen afrit IJmuiden en Sloten. Ook op de A13 loopt het vast. Den Haag richting Rotterdam voor afrit Berkel en Roderijs 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Spaanse polder en Knoop Terbrechtseplein 3 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij afrit en Dolder 3. A28 Utrecht Amersfoort tussen Soesterberg en afrit Maren 4 kilometer. A44 Amsterdam richting Den Haag. Er staat tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Ten slotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam tussen afrit Brielen en Spijkenisse 5 kilometer file.